Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Lagen mogelijk last van een lagere waterdruk. De druk wordt verlaagd omdat er veel meer water wordt gebruikt... door de warmte en de droogte, meldt waterbedrijf Vitens. In Friesland en Overijssel wordt 45 meer water gebruikt dan normaal. Er komen extra vaccinaties voor pubers tegen meningokokken. Vorig jaar werd besloten om alle 14-jarigen in te enten tegen de ziekte. Maar omdat de infectieziekte steeds vaker opduikt... worden nu ook alle 14 tot 18-jarige kinderen ingeënt... heeft staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid besloten. In totaal gaat het om ongeveer 650.000 extra prikken. Dit jaar zijn er 11 mensen in Nederland overleden aan meningokokken. De Amsterdamse brandweercommandant Schaap heeft aangifte gedaan van bedreiging. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie. Het AD schrijft vanmorgen dat Schaap door leden van zijn eigen korps met de dood is bedreigd. Er zou geld ingezameld zijn om hem dood te laten rijden. Schaap werd in 2016 aangesteld om de macho-cultuur in het brandweerkorps aan te pakken. Sindsdien heeft hij ruzie met een deel van de Amsterdamse brandweer. Het met de auto afzetten en ophalen van reizigers bij Schiphol gaat misschien geld kosten. De luchthaven zegt dat die mogelijkheid onderzocht wordt. De zogeheten Kiss and Ride is nu nog gratis. Maar volgens Schiphol moet er vanwege de toenemende drukte iets gebeuren... om de passagiersstromen in goede banen te leiden. Wanneer het betaald afzetten van passagiers ingaat... en hoeveel het gaat kosten, is nog niet bekend. Het weer nog. Zon en wolken wisselen elkaar af en lokaal valt een regen- of onweersbui. Het wordt 23 tot mogelijk 29 graden. Morgen veel zon en droog en dan wordt het 23 tot 27 graden.